Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat heel erg slecht met koraalriffen. Wereldwijd heeft 84% last van hittestress... doordat oceanen opwarmen door klimaatverandering. Deze bioloog schrikt ervan. De voorspellingen waren al niet heel erg gunstig. We zagen al aankomen dat 2024 het warmste jaar ooit zou worden. En nou, de schattingen waren wel dat 50% van de koraalriffen daar last van zou gaan krijgen. Het zijn er nog iets meer geworden. Hij denkt dat aan het eind van deze eeuw minder dan 10% over zal blijven. Koraalriffen kunnen heel slecht tegen warmte... omdat bepaalde soorten algen doodgaan. Als dat gebeurt raakt het koraal een belangrijke bron van voedsel kwijt en verbleekt het. Als dat te lang duurt, sterft het rif af. Hoekse Waard heeft opnieuw strenge maatregelen aangekondigd rond Koningsnacht. Die gemeente onder Rotterdam wil voorkomen dat groepen jongeren straatraces houden. Dat is een soort traditie daar, wel een die volgens de gemeente de afgelopen jaren voor gevaarlijke situaties en overlast zorgde. Dit weekend geldt er in Hoekse Waard een samenscholingsverbod. Ook hebben dik 200 mensen een waarschuwingsbrief gekregen. Het lichaam van de overleden paus Franciscus is aangekomen in de Sint-Pietersbasiliek. Daar zal hij de komende dagen opgebaard liggen... zodat iedereen die dat wil afscheid kan komen nemen. Over een uur gaan de deuren open en mogen de eerste mensen naar binnen. En slechte cijfers voor Tesla, het automerk van Elon Musk. De winst lag in de eerste maanden van dit jaar 71% lager dan een jaar eerder. Daar zijn meerdere oorzaken voor. Zo was Musk de afgelopen tijd vooral bezig met het ontslaan van Amerikaanse ambtenaren... namens de regering van Trump. En ook is het bedrijf zijn monopoliepositie verloren. Dat zegt verslaggever Nick Wouters. Het bedrijf komt natuurlijk uit een tijd dat ze vrijwel alleen heerser waren. Voor een elektrische auto kon je vrijwel alleen bij Tesla terecht. Maar nu zijn er links en rechts allerlei concurrenten op de markt gekomen. Elon Musk zegt dat hij zich weer met Tesla bezig gaat houden... in plaats van de Amerikaanse overheid. Het weer nog een wisselende ochtend met af en toe zon, maar ook grijs en later vanuit het zuiden regen.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 Ik zei het al, dat heb ik het eerste uur natuurlijk volop gedaan met mijn handzagie. De week is door, maar we gaan, eh, wij gaan door tot uh, eh, 12 uur vanmorgen. Daarna, daarna neemt mijn eh, goede vriend Hans Wassenaar het over. Met nog meer lekkere muziek. Nou, wat willen we nou nog meer? U wil nog meer ZFM, ZFM Zandvoort natuurlijk. In de Eter 106.9 FM. En op internet eh, ZFM tussen live.nl. kunt u het allemaal horen, volgen en eh, ja, ook zien via een camera in de studio. Zelf zal even zwaaien. oudje van de Bee Gees, Massachusetts. Ja, we hebben hier in Nederland natuurlijk ook eh, groepen die eh, verantwoordelijk zijn. Nou, verantwoordelijk zijn. Ik kom bijna niet uit mijn woorden. Zo'n oude man, zo'n oude duif. Ja, die eh, struikelt wel eens over zijn eigen tong, zal ik maar zeggen. Nee, maar luister, er waren hier, of er zijn hier goede groepen natuurlijk die ook lekkere popmuziek maken en andere muziek. Uh, Nederlandstalig, noem het allemaal maar op. Maar Diesel, dat was ook zo'n groep uit de jaren, nou, pakweg 70 denk ik misschien wel 80. Nou, in ieder geval zo rond die tijd. En, en eh, die hadden een mooi nummer, dat heet Salsalita Sunset. Echt een Nederlandse groep dit hoor. Klinkt echt eh, internationaal, maar... Eh. Het is Diesel. De Salsolito Sunset, de groep Diesel. Ja, Nederlandse popmuziek. Ik hou ervan. Ik hoop u ook. En uh, deze is ook leuk. Het is een wilde wereld. Het is Mr. Big.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 makes today seem met de Carpenters, luisteraars, was het Yesterday Once More. Ja, genieten, genieten. En uh, ik zou zeggen, nog eens genieten. Na, na, na, na, na, na, zijn de spelletjes die mensen met elkaar spelen, soms. Spelletjes die ze samen spelen. Was s'nachts en dan is het genieten. En zo, Wiens tere poëzie de crisistijd trotseerde. Naar hoger idealen en menselijkheid op zoek. Toen werd zijn werk geroemd van alle kanten. Op zo'n talent dat men al jarenlang gewacht. Hij zag zijn naam opeens gedrukt in alle kranten. Ze vonden hem nog beter dan hij zelf ooit had gedacht. De mandarijnen maakten ruzie in hun blaadjes. En iedereen had hem het eerst ontdekt. Hij werd het middelpunt van culturele praatjes. En al was hij pas begonnen, de verwachting was gewekt. Want een wonderkind van twintig is altijd een goed begin. Ja, die jongen kan wat worden. Ja, er zit nog heel veel in. kunst alleen kan niemand leven. Dus het werd een baantje bij een grote krant. En wat hij verder in zijn leven heeft geschreven, hield met zijn idealen geen verband. Het was de bezetting die het vuur weer deed ontwaken. Hij wou de ondergrondse in als held. Hij zou de vijand wel eens goed weten te raken. Met de bezieling van zijn literair geweld. Het concentratiekamp kwam hij nog net boven. Maar idealen had hij toen al lang niet meer. En alles waar hij ooit in kon geloven, was verpletterd met de kool van een geweer. en de Grote, wonderkind van 50. Het is tijdluisteraars voor cabaret. We gaan genieten van uh, toon. Vrijwel alle artiesten uit deze tijd... die worden als het ware gemaakt, opgericht zou je kunnen zeggen... in de televisiestudio's. En daarom schakelen we even over naar de tv... waar ze nog altijd verlegen zitten om nieuw talent volgende graag.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 Well, your hips were swinging and your jeans were clinging, you were driving me out of my mind. On a hot afternoon when there's nothing to do, you're not the sort of thing a fella should find. So full on over, you toss your hair off your shoulders, you turned and you looked my way.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 Oh, you got me eating my heart away. You got me counting my nights and days. Oh, I'm floating. Norman als wel Smokey met... Eh, oh, Carol. Even een mooie luisteraar. Even een hele mooie... En eh, dan heb ik het over Justin Hayward. En Justin Hayward is de zanger van de Moody Blues. En die hebben zo'n mooi nummer. Dat uh, to Fall in Love. Dat geldt voor u allemaal. Je moet allemaal gewoon weer opnieuw verliefd worden op je partner. Eh, of mijn nieuwe partner mag ook hoor. Ik ben, eh, wat dat betreft ben ik makkelijk. Duif is makkelijk. Duif, als hij de week doorgezaagd hebt, is hij hartstikke makkelijk. U luistert altijd nog naar ZFM voor Duif zaagt de week door. Eh, met ook nog een derde uur straks tussen 11 en 12. En opnieuw cabaret. Ja, wat dat gaat worden, dat ga ik nog niet vertellen. Maar dit is dat nummer van de Moody Blues. Even zwijmelen. you omdat ik hem eh, eigenlijk een eh, geweldige zanger vind. Maar hij heeft ook allemaal vrolijke liedjes. Eh, heb ik nog maar een keer een nummer van Smokey gedraaid voor u luisteraars. Chris Norman, zo heet hij. Heeft ook met Susie Quattro een leuk nummer samengezongen. Stumbling In heet dat. maar die heb ik al vorige week gedraaid. Dus ik, dat, ga ik volgende week gewoon weer even doen. dan houdt u die nog eventjes te goed. Ik kijk op mijn klokje, 3 minuut 16 eh, seconden. Dat betekent dat ik eh, nog tijd heb voor een kort liedje. Eh, en dat heb ik nu uitgekozen van het album... verzamelalbum van Simon Garfunkel. Nou, Simon Garfunkel die zijn natuurlijk... ja, dat zijn de diehards. iedereen vindt ze mooi. Waaronder de vroegere duo Nick en Simon... die zelfs naar Amerika afreisden om daar tijd aan te besteden. En om ze hopelijk te ontmoeten is niet gelukt volgens mij. Maar in ieder geval, ze hebben wel een aantal mensen ontmoet... waar Simon en Garfunkel mee hebben samengewerkt. Ik ga eruit met Homeward Bound. En eh, ik verwacht u wel straks klaar te zitten voor uur 3 van Duifzaag de Week door. Tot na het nieuws en de reclame. I'm sitting at railway station, got a ticket for my destination. Mm-hmm. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was. thoughts escaping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. Mm-hmm. And each town looks the same to me, the movies and the factories. And every stranger's face I see reminds me that I long But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was homeward bound.